Dijkers met het NOS Journaal. Deskundigen maken zich grote zorgen over de beslissing van het moederbedrijf van Facebook... om in de VS niet meer samen te werken met factcheckers. Die controleren of de inhoud van berichten op Facebook en Instagram klopt. Factcheckers noemen het stopzetten van de samenwerking schokkend. Ze vrezen dat de beslissing zal leiden tot meer haatberichten, racisme en antisemitisme op Facebook en Instagram... Deskundigen denken dat Facebook-baas Zuckerberg hiermee een wit voetje wil halen bij Trump... die over twee weken opnieuw president wordt van de VS. De afgelopen tijd zijn 13 honden doodgegaan na het kauwen op een bot van het merk Barco. Bijna 50 honden werden ziek. Ze kregen een neurologische aandoening, ook wel het weerwolf-syndroom genoemd. De NVWA doet onderzoek naar de botten van het bedrijf. Ze zijn inmiddels uit de verkoop gehaald. Het OM verdenkt drie mannen van het jarenlang uitbuiten en misbruiken van een minderjarige jongen. De mannen van tussen de 54 en de 60 jaar komen uit Huizen en Amersfoort. Ze zouden de kwetsbare jongen jarenlang hebben gedrogeerd... en dwongen hem tot seks met andere mannen. Het misbruik stopte afgelopen september toen de zaak aan het licht kwam. Albert Heijn haalt per direct zakken met witte bollen uit de supermarkten... omdat er een verkeerd etiket op is geplakt... Het gaat om de witte extra lang lekker bollen. Op die bollen is per ongeluk het etiket van de rozijnenkrentenbol terechtgekomen. Daardoor staat er geen soja als ingrediënt op de verpakking vermeld. Terwijl dat er wel in zit. Albert Heijn roept mensen met een sojaallergie daarom op... om de witte bollen niet te eten en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer, af en toe wat hagel of regen. Het is tussen de min 1 en plus 4... Morgen blijft het zo goed als droog en is er ook flink wat zon.